Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij een bom aan het Ansbach in de deelstaat Beieren is een dode gevallen. Tien mensen raakten gewond. De politie sprak eerst over een gasexplosie... maar later zei de burgemeester van Ansbach dat er een bom was ontploft. Een woordvoerder van de regionale overheid zegt ook dat de explosie geen ongeluk was. De ontploffing vond plaats in de binnenstad voor een restaurant. Uit voorzorg werd een openluchtconcert stopgezet. De omgeving van het restaurant is afgezet. Politie en brandweer doen onderzoek. De kosten die werkgevers moeten betalen voor salarissen en premies zijn vorig jaar licht gestegen. Het is de kleinste stijging sinds 1996, meldt het CBS. De kosten stegen zo weinig doordat werkgevers minder hoefden bij te dragen aan de pensioenpremies. De kostenstijging was het grootst in de informatie en communicatie. Ook in de zorg en het onderwijs was de stijging relatief groot. Bij financiële instellingen daalden de loonkosten... doordat enkele banken geen extra stortingen deden voor de pensioenen, terwijl ze dat in 2014 nog wel deden. In Istanbul zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de koepoging van vorige week en voor de democratie in Turkije. Voor het eerst sinds de mislukte staatsgreep trokken aanhangers van oppositiepartij CHP en de regerende AKP gezamenlijk op. Er waren ook aanhangers van andere bewegingen. In Amsterdam is een brandweerman bij bluswerkzaamheden gewond geraakt. Hij viel tijdens het blussen van een uitbouw en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde aan de achterkant van drie panden in de Spaarndammerstraat en was moeilijk bereikbaar. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Omliggende woningen werden ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle. Het weer. De komende uren blijft het bijna overal droog en koelt het af tot 14 graden. Overdag wolkenvelden en een enkele bui, maar er zijn ook perioden met zon.